van Kesteren met het NOS-journaal. De ziekenhuizen en vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Dat meldt vakbond FNV. De staking die voor april gepland stond is daarmee voorlopig van de baan. De FNV zegt dat er afspraken zijn gemaakt over hogere salarissen en meer toeslagen. De 225.000 ziekenhuismedewerkers krijgen na het akkoord 8% salarisverhoging in twee jaar. En om de werkdruk te verlagen komt ook een regeling... zodat mensen meer balans hebben tussen werk en privé. De plannen moeten nog worden voorgelegd aan de leden van de vakbond. Frankrijk maakt nog eens 2 miljard euro vrij voor militaire steun aan Oekraïne. Dat zei president Macron gisteren op een persconferentie met president Zelensky in Parijs. Het geld gaat naar munitie voor antitankwapens en luchtafweer, drones en Mirage gevechtsvliegtuigen. Zelensky kwam gisteren aan in Parijs vanwege de top die daar komende dag wordt gehouden... met zo'n 30 regeringsleiders. Op de agenda staat onder meer een eventuele troepenmacht... die zou moeten toezien op een staakt het vuren in Oekraïne. Twee mannen zijn in de Rotterdamse wijk IJsselmonde gisteravond neergeschoten. Ze stonden op een balkon toen ze vanaf straat onder vuur werden genomen. Ze raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zagen tien kogelhulzen liggen op straat. De Rotterdamse politie heeft twee verdachten aangehouden. Over een motief en wie ze zijn is niets bekend. In de zoektocht naar vier vermiste Amerikaanse soldaten in Litouwen... is een gepantserd bergingsvoertuig gevonden. Het lag volgens het Amerikaanse leger onder water, niet ver van de grens met Belarus. De soldaten zijn nog niet gevonden. Hun lot is niet duidelijk. NAVO-chef Rutte zei eerder dat de vier waren omgekomen. Maar een NAVO-woordvoerder benadrukt dat er nog naar de vier Amerikaanse militairen wordt gezocht. Het weer, het is een heldere nacht met temperaturen rond het vriespunt. Ook is er kans op wat mist. De komende dag wordt zonnig, met alleen in het noorden wat sluierbewolking.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 We both are here to have big fun, so let it win. I got a mutual feeling, obviously revealing. Let me be your paper man, I love to be a joker man. We both are here to have big fun, so let it win.